uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In Afghanistan zijn de twee presidentskandidaten akkoord gegaan met de vorming van een regering van nationale eenheid. Sinds de presidentsverkiezingen ruzien de kandidaten Abdullah en Ghani over wie er heeft gewonnen. De stemmen worden nog herteld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry had aangedrongen op een eenheidsregering om te voorkomen dat Afghanistan in een crisis zou belanden. Hoe de nieuwe regering van nationale eenheid eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Abdullah en Ghani hebben wel beloofd zich aan de uitslag van de hertelling te houden. Het is nog niet bekend wanneer die uitslag bekend wordt gemaakt. Afgelopen week zijn 21 slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. En met de twee personen van wie de identiteit eerder al bekend was gemaakt, meegerekend zijn er nu 23 slachtoffers geïdentificeerd. 16 personen komen uit Nederland, de overige slachtoffers komen uit Maleisië, Duitsland, Canada en Groot-Brittannië. En de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne krijgen 37.000 euro voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Dat voorschot wordt gegeven omdat het nog lang kan duren voordat het definitieve bedrag bekend is. Het staat los van het bedrag van 5.000 dollar dat de nabestaanden eerder is toegezegd. Het is om de eerste eh, onkosten op te vangen. Het weer. Geleidelijk breiden de buien zich over het hele land uit en daarbij kan het vanmiddag ook omweren. Het is 23 tot 26 graden. Morgen regent het nog, maar morgenmiddag breekt de zon door en dan wordt het 23 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A10 West richting Den Haag is dicht bij de Koentunnel. Dat komt door een technische storing. Het verkeer wordt omgeleid via de Zeeburgertunnel. Staat inmiddels wel file richting Amersfoort tussen Kadoede en Knopend Watergraafsmeer 6 kilometer. A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Hardingswad Giessendam 2. En de A27 van Breda naar Gorkum bij Gorkum 2 kilometer.